Jan van de Putten met het NOS-journaal. Bij het Oekraïne-referendum is vanuit Rusland geprobeerd om de Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft dat in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer. Ze noemt als voorbeeld een video op internet waarin te zien is dat leden van een Oekraïense militie de Nederlandse vlag verbranden en dreigen met aanslagen. En ook schrijft Ollongren dat de AIVD rekening hield met Russische propaganda voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze week schreef de minister al een brief over nepnieuws over MH17 uit Rusland. PvdA-leider Asje vroeg toen om meer voorbeelden. De Nederlandse ambassade in Zimbabwe is vandaag dicht vanwege de machtsgreep die daar gaande is. In Zimbabwe zitten enkele honderden Nederlanders. Ze kunnen het beste binnenblijven en de ontwikkelingen via de media volgen, zegt Buitenlandse Zaken. President Mugabe van Zimbabwe heeft bevestigd dat hij onder huisarrest staat. In een telefoongesprek met president Zuma van Zuid-Afrika heeft Mugabe gezegd dat het goed met hem gaat. Bij noodweer in de buurt van Athene zijn zeker zeven mensen omgekomen. Naar twee anderen wordt nog gezocht. Door hevige storm en zware regen veranderden straten in kolkende rivieren vol modder en puin. De Griekse brandweer kreeg zeker 340 meldingen over ondergelopen woningen en gebouwen. In Amerika heeft een inzamelingsactie voor een vrouw die haar middelvinger opstak naar president Trump al bijna 100.000 dollar opgebracht. Toen ze op de fiets werd ingehaald door een stoet auto's van president Trump stak ze haar middelvinger op. Een foto van dat moment ging de hele wereld over. Vanwege de foto raakte ze haar baan kwijt, waarna een inzamelingsactie op gang kwam. Dan nog het weer, bewolkt en wat regen of motregen. Het is 9 tot 12 graden. Ook morgen een grijze dag met wat regen. Vrijdag droog met wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 daarna richting Utrecht is nog steeds dicht bij Reewijk na een ernstig ongeluk. Tussen Zevenaars en Reewijk zaten 7 kilometer file. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan meter omrijden via Amsterdam.